van school naar huis. De herkansing is op 17 juni. Gisteren waren de laatste examens Spaans, Turks en Arabisch... en daaraan deden 2300 leerlingen van HAVO en VWO mee. Het weer in het noorden en midden van het land regent het veel en langdurig. In het zuiden is het vaker droog en daar kan ook de zon doorbreken. Het is 13 graden tot 18 graden waar de zon schijnt. Vanaf morgen is het droger, meer zon en een paar graden warmer. Dit was het NOS. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen knooppunt Eemnes en Afrit Bunschoten 4 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen de knooppunten Raastop en Badhoevedorp 3. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en knooppunt Ouderijn 5 kilometer. Bij knooppunt Ouderijn is de verbindingsweg naar de A2 richting Den Bosch dicht door een spoedreparatie. Verkeer vanuit Den Haag kan beter omrijden via Amsterdam. Verkeer vanuit Rotterdam met bestemming Utrecht kan beter omrijden via Gorkum.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 omdat vooral tankstations in de grensstreek het moeilijk hebben. Later vandaag komt staatssecretaris Wiebes met een uitgebreid rapport... over de hogere accijnzen en de gevolgen voor met name de grensstreek. Mensen die zorgen voor een ziek familielid en daardoor een lager inkomen hebben, moeten meer schadevergoeding krijgen. Dat zegt staatssecretaris Teven. Nu worden alleen de kosten vergoed tot het bedrag dat mensen kwijt zijn aan professionele hulp. Teven wil dat voortaan ook het verlies aan inkomen van het slachtoffer en de verzorgers meetelt. En verder wil Teven een vaste vergoeding voor naasten van slachtoffers met ernstig blijvend letsel en ook voor de nabestaanden. De AWB wil dat er een onderzoek komt naar het aantal verkeersongelukken van de laatste tijd. De bond heeft geen exacte cijfers, maar heeft het gevoel dat het aantal ongelukken flink is gestegen. Volgens de ANWB zijn de afgelopen periode veel vaker trauma-helikopters ingezet dan normaal. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid ziet geen stijging van het aantal verkeersslachtoffers. Werknemers van de sigarettenfabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom zijn begonnen met een staking. Ze eisen een beter sociaal plan. Philip Morris wil de fabriek op 1 oktober sluiten en daardoor raken meer dan 1200 werknemers hun baan kwijt. De staking duurt de hele dag. Een aantal VMBO-leerlingen van een school in Amsterdam moeten hun examen wiskunde overdoen, omdat hun examens zijn kwijtgeraakt. Een docent van het hervormd Lyceum West verloor de tas met examens op weg van school naar huis. De herkansing is op 17 juni. Gisteren waren de laatste examens Spaans, Turks en Arabisch en daaraan deden 2300.